Waterwalgemoed met het nws Journaal. De storing bij creditcard was voorbij. Sinds het begin van de avond konden sommige klanten in Europa geen betalingen doen. In verschillende landen kregen mensen die iets wilden afrekenen... de mededeling dat er geen geld kon worden overgemaakt. Volgens Visa is de storing veroorzaakt door een technisch probleem... en heeft het bedrijf geen aanwijzingen dat het is aangevallen door hackers. Noord-Korea is volgens de Amerikaanse president Trump bereid afstand te doen van zijn kernwapens. Trump zei dat na afloop van een overleg met een Noord-Koreaanse delegatie in het Witte Huis. De president bevestigde vermoedens dat de top met Kim Jong-un op 12 juni in Singapore toch doorgaat, ondanks een eerdere annulering. Trump ziet de historische top als het begin van een proces. Spotify stopt met het weren van bepaalde artiesten uit samengestelde muzieklijsten. De streamingdienst had vanwege het gedrag van artiesten dat beleid ingevoerd. Zo werd muziek van R. Kelly niet meer uitgelicht, omdat hij jonge vrouwen zou hebben misbruikt. Na een storm van kritiek heeft Spotify het beleid weer teruggedraaid. Het was een foute beslissing om voor rechter te spelen, zegt de streamingdienst nu. In de Grote Kerk van Vlaardingen is de oudste stoel van Nederland onthuld. Een meubelstuk uit de 12e eeuw dat in 2013 werd opgegraven in Schiedam. De stoel was waarschijnlijk voor een belangrijk persoon, bijvoorbeeld een graaf. Gewone mensen hadden in die tijd geen stoelen. De oudste stoel van Nederland is vanaf komende week te bezichtigen in het Museum Vlaardingen. Er komt ook een replica naast te staan waar bezoekers op mogen zitten. Het weer plaatselijk kan het veel regenen, maar in de loop van de nacht trekken de buien weg of lossen ze op. De minima liggen rond de 15 graden. Overdag is het grotendeels bewolkt, maar de zon komt er af en toe wel door. Vooral landinwaarts kan er ook een bui vallen, mogelijk met onweer. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NMS Journaal.